Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida... zijn vijf doden en veertien gewonden gevallen. De schutter is gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. De schietpartij speelde zich af in een bagageruimte van het vliegveld. Er ontstond paniek en veel mensen renden naar buiten. Getuigen melden dat er korte tijd later opnieuw schoten klonken, maar er zou geen tweede dader zijn. Het aantal passagiers op Zaventem is vorig jaar door de aanslagen met anderhalf miljoen gedaald. In totaal waren het er een kleine 22 miljoen tegen 23,5 miljoen in 2015. Na de aanslagen in maart was de luchthaven 12 dagen dicht. Ondanks de daling lijkt de Brusselse luchthaven zich goed te herstellen. Afgelopen maand werd een record aantal passagiers verwerkt. De PVV van Geert Wilders gaat met een lijst van 50 namen de Tweede Kamerverkiezingen in. Van de huidige 12 Kamerleden komt alleen Renette Klaver niet terug. Op nummer 4 staat Gidi Markensower. Hij trok zich in 2010 terug van de lijst toen de AIVD waarschuwde dat hij contacten had met een buitenlandse inlichtingendienst. Vermoedelijk de Mossad uit Israël. Hoogste nieuwkomer is Vicky Maier, die nu in het Europees Parlement zit. Zij staat op plek 3. En van de huidige fractie staan Dion Graus en Raymond de Roon het laagst op 12 en 13. De man uit Meppel die om het leven kwam door vuurwerk wilde kijken waarom een stuk vuurwerk niet afging. Dat zegt de politie na gesprekken met getuigen en familie van het slachtoffer. Het vuurwerk ging alsnog af in het gezicht van de 54-jarige man. Hij overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Het weer rond middernacht vanuit het westen sneeuw, die later overgaat in ijzel. Morgenmiddag gaat het in het westen licht dooien. In het oosten en zuidoosten kan het tot in de avond glad blijven.